Dat betekent bijvoorbeeld nu geen huizen bouwen op plekken die later nodig zijn om water op te slaan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon is een hoge commandant van Hezbollah gedood. Volgens persbureau Reuters is het de hoogste Hezbollah-commandant die om het leven is gekomen... sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas. Bij de aanval in Libanon vielen in totaal vier doden. De Tweede Kamer wil een verbod op wegwerpveeps. Meerderheid steunt een motie daarover van CDA en NSC. Vapes bevatten niet alleen nicotine, maar ook andere giftige stoffen. Of de nieuwe regering het voorstel van de Kamer overneemt is nog de vraag. De PVV en de VVD zijn tegen een verbod. Paus Franciscus zou zich in besloten kring opnieuw denigerend hebben uitgelaten over homoseksuelen in het Vaticaan. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA gebruikte hij net als vorige maand een woord dat zoiets betekent als flikkerbende. Hij zei dat het beter zou zijn als jonge mannen met homoseksuele neigingen... niet worden toegelaten tot de priesteropleiding. De Franse zangeres Françoise Hardy is overleden. Ze was een muziek- en stijl-icoon van de jaren 60. Haar grootste hits waren Tous les garçons et les filles en Comment dire adieu. Françoise Hardy leed al een tijd aan kanker, ze was 80 jaar. Erik ten Hag blijft aan als coach van Manchester United, melden Engelse media. Vanwege de matige resultaten in de Premier League stond zijn positie ter discussie... maar er zou nu toch besloten zijn om hem te behouden. United eindigde op de achtste plaats in de competitie, maar won wel de beker. Het weer overdag schijnt de zon geregeld, maar er valt ook wel een bui. In de middag blijft het in het westen van het land zo goed als droog.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 I'm Roman, I'm a barbarian, I'm Conan. You was sleeping on me, you was dozing. Now move, I'm Conan. You have all the L-U-V, I gave you everything you need. Now move! Now it's up to you, are you the one, shall we proceed? Me. Yeah. Licks some swag shit. No one gives you this, it's supersonic, bionic, uranium Let's play that it sticks. I'ma say this once, yeah, I don't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl.